Ja, daar ja dat niet ja Ja? Ja. Hier loopt... Hij gaat goed. Opzij, opzij, hoor je die bel niet opzij. Opzij, opzij.

Thank you. я помню, как канал, Ходили, нам дали каналы, гуляли.